uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook minister Hoekstra wil nog niet zoveel kwijt over de notitie van Pieter Omtzigt. Gisteren lekte een intern document van Omtzigt uit. Daarin haalt, haalt hij hard uit naar zijn partij, het CDA. en zegt dat hij zich onveilig voelde, werd gepasseerd als lijsttrekker. En uit de stukken bleek ook dat hij op allerlei manieren is uitgescholden. Zijn partijgenoot Wopke Hoekstra zegt daar dit over. Wat daarin staat is natuurlijk eh, eh, ja, heel vervelend. is ook, ook, ook echt beschadigend. Uh, er worden ook allerlei mensen met naam en toenaam ingenoemd. Uh, ehm, maar ja, dat, dat, ik snap dat heel veel vragen oproept. Maar dat zullen we ook echt eerst met het CDA gewoon intern moeten, moeten bespreken. Ehm, en ja, ook dit moeten we weer oplossen. Omtzigt zelf zit op dit moment overspannen thuis. Utrechtse mbo-studenten worden gediscrimineerd bij het zoeken naar een stage. Blijkt uit een onderzoek dat mbo's en de gemeente lieten doen. Ongeveer een kwart van de mbo's, mbo'ers die een plek zocht maakte discriminatie mee. Ze werden vooral aangekeken op hun opleidingsniveau, geloof, uiterlijk en huidskleur. Veel Amsterdammers brengen hun huisdieren die ze in de lockdown in huis hebben gehaald weer naar het asiel. Het aantal binnengebrachte dieren is de afgelopen maanden een stuk hoger dan vorig jaar. Veel mensen haalden in de lockdowns een hond of kat in huis. Waar brengen ze nu weer weg vanwege de zomervakantie of omdat ze minder thuiswerken? En er is een recordbedrag betaald voor een digitaal kunstwerk. Tijdens een veiling bij Britse Sotheby's betaalde iemand bijna 10 miljoen euro. The bidding starts, ladies and gentlemen. The bidding starts here. For Alien 7523, it starts. I see the price. 10 miljoen dollars, thank you very much. Ja, de nieuwe eigenaar krijgt het virtuele poppetje niet echt in handen... maar wordt de eigenaar van de unieke code die achter het kunstwerk zit. Het weer, het is op veel plekken grijs, maar de zon laat zich echt wel zien vandaag hoor. Opnieuw flink warm, op de meeste plekken tussen de 23 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 It's a part of you and a part of me La la la la Where are the ladies with all for a drink? Whoa my brain, lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain, lying in the morning sun. Oh, shaking my tail like the panthers at night, lying in the morning sun. Growling at dogs just to give them a fright, lying in the morning sun. I could be king and sing like a fat soul for what worth from the planet Earth in an opera house, but I'm a lion and I ain't scared of no mouse.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana lo que yo siempre cantaré. Que solo vive siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema mal amores inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.